De stad met 75.000 inwoners kan alleen nog via de weg worden bevoorraad. Het vliegveld is nog altijd dicht. De burgemeester van Rockhampton verwacht dat het waterpeil over twee dagen langzaam gaat zakken. Maar het duurt nog zeker een maand voordat het water helemaal weg is. Daarbij blijft de weersituatie onvoorspelbaar. Voor het zuidelijke deel van de deelstaat Queensland is storm voorspeld met plaatselijk mogelijk veel regen. In Queensland zijn 200.000 mensen getroffen door de watersnood. 10 mensen zijn omgekomen. Financiële schade loopt in de miljarden. In de Duitse stad Hamburg is een levende baby gevonden in een koffer. Een medewerker van het congrescentrum in de stad vond de koffer voor de deur van het gebouw en nam hem mee. Toen hij gehuil hoorde maakte hij de koffer open. Er lag een meisje in van ongeveer een dag oud. Aan de navelstreng was te zien dat de moeder is bevallen zonder hulp van een arts of verloskundige. De baby werd naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar. De politie van Hamburg is op zoek naar de moeder. Aan de vooravond van de installatie van het nieuwe congres heeft president Obama de Republikeinen nogmaals opgeroepen tot samenwerking. Obama zei dat hij erop vertrouwt dat de Republikeinen inzien dat het land moet worden bestuurd en dat er banen moeten worden gecreëerd. Obama krijgt vanaf vandaag te maken met een huis van afgevaardigden waarin de Republikeinen de meerderheid hebben. De Democraten leden bij de congresverkiezingen van november een grote nederlaag. In de Senaat hebben ze nog wel de overhand. De nieuwe congresleden worden vanmiddag geïnstalleerd.